Mark Visser met het NOS Journaal. Het medicijn waar in Nederland het meest geld aan wordt uitgegeven... daalt radicaal in prijs. Het gaat om het middel Humira. Dat wordt gebruikt tegen reuma en darmziektes. De fabrikanten van verlaagt de prijs met zo'n 80 procent. Een spuit kostte tot nu toe zo'n 600 euro. Dat wordt ruim 100 euro. Volgens het FD levert dat de Nederlandse zorg een besparing op van 180 miljoen euro. Het patent op het medicijn liep in oktober af. Mogelijk wil de farmaceut met de prijsverlaging voorkomen... dat concurrenten met het middel aan de haal gaan. Bij een zware aardbeving in de Stille Oceaan in de buurt van Nieuw-Caledonië... zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. De beving had een kracht van 7,5. Er werd gegolven tot 3 meter hoog verwacht... maar het lijkt erop dat een tsunami is uitgebleven. Ook op de Fiji-eilanden kunnen hoge golven aan land komen. Volgens Amerikaanse seismologen was de beving op ongeveer 170 kilometer uit de kust van Nieuw-Caledonië, op een diepte van 10 kilometer. De vijf-minuten-registratie in de wijkverpleging moet binnen een jaar verdwijnen. Dat heeft het kabinet afgesproken met onder meer de wijkverpleegkundigen... zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit. Wijkverpleegkundigen moeten nu nog per vijf minuten verantwoorden wat ze doen. Dat is bureaucratisch en kost veel tijd. Daarom is de verplichting zeven jaar geleden al uit de wet geschrapt. In de praktijk verandert er niets, omdat verzekeraars en werkgevers het handig vinden om te zien welke zorg precies is gegeven. In Nederland, België, Italië en Duitsland zijn vanochtend invallen gedaan... in verband met een grote actie tegen de Italiaanse Ndrangheta. Op tientallen plaatsen zijn mensen opgepakt en zijn spullen in beslag genomen. Ndrangheta is een maffiaorganisatie uit de Italiaanse Calabrië... maar is door heel Europa actief. Het weer. In het noordoosten is het rond het vriespunt.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 Met onze stoomboot op volle kracht vooruit. Alles het goed: vloog in de ronde. Wij zijn de feestpieten en we zingen luid. kunnen feesten als de beste. Nee, echt niemand is zo cool als wij. S'nachts op de daken staan wij te dansen. Met de cadeautjes en Sinterklaas erbij. Doe mij een pepernoot en een lekker schuifje. En doe er ook maar een klein cadeautje bij. Cadeautje bij. glass daar doen we helemaal niet moeilijk over. Weet je wat, haal even een speculaaspop en neem er ook eentje voor ons mee.